stil. De straten zijn leeg. Iedereen slaapt, iedereen leeft. Daar ga ik heen, richting Amsterdam. Het regent op weg naar jou. Wat heb ik verloren? for mij. Maar dit hart